Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In verschillende Europese steden zijn mensen de straat op gegaan... om hun steun te betuigen aan de activisten aan boord van de schepen op weg naar Gaza. Israël bevestigde afgelopen avond dat militairen een aantal boten van de vloot hebben geënterd. Daarop riep de organisatie achter de vloot mensen op te gaan demonstreren. Onder meer in Rome, Athene, Istanbul, Madrid en Lausanne waren betogingen. In Den Haag stond een kleine groep demonstranten bij het ministerie van Buitenlandse Zaken... De Israëlische marine heeft onder andere de Zweedse activiste Greta Thunberg aangehouden. Hoeveel activisten in totaal zijn aangehouden is onduidelijk. Nederland wil dat de Europese Unie de Houthis op de lijst van terreurorganisaties zet. Dat zegt minister Van Weel van Buitenlandse Zaken... na de aanval op een Nederlands vrachtschip. Twee bemanningsleden raakten daarbij gewond. Van Weel hoopt ook dat de EU-landen met extra sancties komen... tegen de Sjiïtische strijdgroep in Jemen... De brand die maandag ontstond aan boord van het schip is inmiddels uit. Volgens de eigenaar kan het schip worden weggesleept. In de tweede speelronde van de Champions League heeft PSV met 1-1 gelijk gespeeld tegen Bayer Leverkusen. Na iets meer dan een uur kwam PSV op achterstand, maar 10 minuten voor tijd scoorde Saibari de gelijkmaker. In de tweede helft werd een doelpunt van PSV afgekeurd vanwege buitenspel. Bekerhouder Paris Saint-Germain won op de valreep met 2-1 van Barcelona. Invaller Ramos scoorde in de slotminuut. Het weer, het koelt flink af. Minima vannacht van 2 tot 5 graden in het oosten en rond 7 graden aan de kust. Daarbij ontstaan wat mistbanken die in de ochtend snel oplossen. Overdag is er dan verder veel zon, vooral in het binnenland.